Case Groot met het NOS-journaal. Hillary Clinton zou volgens president Obama een uitstekende president van de Verenigde Staten zijn. Ze heeft volgens hem een sterke boodschap. Alom wordt verwacht dat de 67-jarige Clinton later vandaag bekend zal maken dat ze zich kandidaat stelt voor het presidentschap. Ze heeft een online video aangekondigd. In 2008 was Clinton ook kandidaat, maar ze verloor de strijd om de democratische nominatie aan Obama. Volgens twee belangrijke adviseurs wil Clinton zich in haar campagne richten op verbetering van de positie van middenklasse gezinnen. Ze wil zich presenteren als een vechtster. Premier Rutte vindt het prachtig dat hij in Panama getuige is van de historische toenadering tussen de Verenigde Staten en Cuba. Hij is als enige Europese regeringsleider bij de topconferentie. Dat hij is uitgenodigd heeft alles te maken met de goede contacten met Panama, zei hij in Met het oog op morgen. Hij noemt het goed voor de hele regio dat de dooi tussen de VS en Cuba is ingetreden. Volgens Rutte gaat het om de eerste stap. De retoriek van 50 jaar ruzie is niet in één keer in de vuilnisbak verdwenen, zei hij. President Obama had de afgelopen dag voor het eerst een gesprek onder vier ogen met zijn Cubaanse ambtgenoot Castro. Bij gevechten aan de grens tussen Saoedi-Arabië en Jemen zijn de afgelopen weken zeker 500 jemenitische Houthi-rebellen omgekomen. Het slachtofferaantal is afkomstig van het Saoedische ministerie van Defensie. Saoedi-Arabië heeft samen met bondgenoten naar eigen zeggen 1200 luchtaanvallen uitgevoerd op het rebellenleger van de Sjiitische Houthis. Saoedi-Arabië verdenkt Iran ervan de Houthi-rebellen militair te steunen, maar Teheran bestrijdt dit. De Verenigde Naties hebben becijferd dat de burgeroorlog in Jemen sinds september 600 levens heeft geëist. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het koelt af tot een graad of 3. Morgen overdag schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt rond de 14 graden. Aan het eind van de dag valt er lokaal wat regen.